Volgens de universiteit komt hij daarvoor studiepunten tekort. Breivik's aanvraag voor een studie deed veel stof opwaaien. Sommige docenten wilden niet meewerken aan onderwijs voor Breivik... die een straf uitzit van minstens 21 jaar... wegens de terreuraanvallen in Oslo en op het eiland Utøya in de zomer van 2011. Hij doodde 77 mensen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven het land te verlaten. Volgens de VS is het dreigingsniveau in Jemen uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen wordt daarom verminderd. In verband met het gevaar voor een terreuraanslag was de Amerikaanse ambassade al gesloten. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen blijft deze week dicht. In Rusland heeft het Russische Hoge Rechtshof de straf voor Mikhail Godokovsky teruggebracht met twee maanden. Dat betekent dat hij in augustus volgend jaar vrijkomt en niet in oktober. De oud-topman van olieconcern Yukos zit bijna tien jaar vast. Eerder vandaag pleit hij voor onmiddellijke vrijlating. Hij zei dat hij is veroordeeld voor zijn steun aan de oppositie tegen president Poetin. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat het proces tegen Godorkovsky niet een politieke achtergrond heeft. Maar zegt ook dat het proces tegen Godorkovsky oneerlijk is verlopen. In Hongarije zijn vier mannen veroordeeld voor het doden van zes Roma-zigeuners in 2008 en 2009, onder wie een kind van vijf. Drie van de aanvallers kregen levenslang, de vierde 13 jaar cel. De daders pleegden de moorden uit racistische motief motieven. De aanvallen waren in verschillende plaatsen in het land en zorgvuldig gepland. Zo'n 7% van de bevolking in Hongarije is Roma. Het weer. Wolkenvelden, maar ook zon. In het oosten kan nog een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NO.